Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet mensen beter informeren over toeslagen en regelingen die ze kunnen krijgen. Die oproep doet de Nationale Ombudsman en sociaal werkers aan de politiek. Er zijn hier steeds meer mensen die bijvoorbeeld geen huur- of zorgtoeslag meer aanvragen. Omdat ze bang zijn om fouten te maken bij het invullen van hun gegevens. Zoals Mohammed. Dat is ook altijd een, eh, een groot risico als je zelf iets probeert te doen dat je misschien nog een hoger aanslag krijgt. Er zijn ook mensen die de toeslagen niet aanvragen... omdat ze de overheid niet meer vertrouwen. Langs de A12 in Gelderland zijn borden van de boer-burgerbeweging beklad. Lijsttrekker Caroline van der Plas is not amused. Bij de A12, eh, bij Zevenaar eh, in de buurt... zijn uh, spandoeken van BBB en spandoeken van Meijer Mona erop... Ehm, met rood, een rode substantie beklad. En daar staat niet meer iedere dag BBB te, maar iedere dag BB bloed. We, hebben daar, we gaan daar vandaag ook aangifte van doen, want ik vind het bedreigend. Van der Plas heeft geen idee wie er achter de Kladding zit. En grote kans dat je nog nooit van de poetakitaki hebt gehoord. Toch is de vogel in Nieuw-Zeeland uitgeroepen tot vogel van de eeuw. Het beest dat graag zijn eigen veren opeet en daarna die uitkotst... kreeg bijna 300.000 stemmen uit 200 verschillende landen. Dat komt vooral door comedian John Oliver... die verkleed als taki bij de Tonight Show aanschoof. Anyone can campaign for a bird. That seemed like a vulnerability in their system that somebody could exploit, we were happy to be that somebody. And so we are now the official campaign manager for the Puteki Teki, which is what I am right now. Ja, niet iedereen is zo enthousiast over zijn actie. Sommige Nieuw-Zeelanders vinden dat Amerikanen zich niet met hun verkiezing moeten bemoeien. Zij hadden liever de kiwi als winnaar gezien. Het weer vanavond en vannacht af en toe een bui. Morgen wisselvallig, dan wordt het ongeveer 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met wat meer vertraging in onze regio tussen de 100 kilometer die er staat. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam kwartiertje voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 5 kilometer file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer 7 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is dicht en twee rijstroken zijn er dicht de andere kant op. Bij knooppunt Koenplein op de A10 10 minuten vertraging en daardoor dus die file op de A5. Op de N207 hillegom van aan de Rijn een kwartier vertraging bij Afrit Nieuwveen.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 to see you. Thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one. Dus het viel eigenlijk best wel mee Ik zeg het tot iedereen keer weer bij me terug Dus het valt eigenlijk best wel de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet aangifte vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. NRC berichtte deze week over een intern memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv... waarin kritiek wordt geuit op Israël. Qatar probeert te bemiddelen tussen Israël en Hamas. Doel zou zijn een akkoord om zo'n 50 gegijzelde Israëlische burgers vrij te krijgen... in ruil voor een gevechtspauze. AVRO-presentator Karel van der Graaf is overleden. Hij begon zijn loopbaan als discjockey en presenteerde later tv-programma's als Netwerk en Wie is de Mol.